11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Dus Europa is ook vandaag negatief na de koersval van vrijdag. Het besluit van de Britten om uit de EU te stappen eilt nog na. De AEX in Amsterdam is met een min van 1,2 geopend. En ook op andere Europese beurzen is de stemming licht negatief. Een uitzondering is Spanje. In Madrid steeg de hoofdindex met 2,5 na de voorlopige verkiezingsoverwinning van premier Rajoy. Het Britse pond is voorlopig 2 minder waard ten opzichte van de dollar. Minister Schippers wil dat de abortuspil via de huisarts te krijgen is. Dat heeft ze dit voorjaar al laten weten en nu wil ze er via een wetswijziging werk van maken. Vrouwen kunnen op dit moment alleen een abortuspil vragen bij abortusklinieken of in ziekenhuizen. Met de pil kunnen zwangerschappen tot 6,5 week worden afgebroken. Schippers denkt dat de huisarts van meerwaarde is voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, omdat die haar goed kent. Ook denkt ze dat de huisarts daardoor beter naar andere oplossingen kan kijken. Angela Tilia wordt de lijsttrekker van de Piratenpartij bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. De partijleden hebben haar gisteren gekozen op een speciale ledenvergadering. De 30-jarige Tilia is actrice, privé, herstel, privacy, activiste en model. Ze poseerde enkele malen voor de Playboy en was te zien in tv-programma's De Slimste Mens en Expeditie Robinson. Ze werkte ook voor Bits of Freedom, een organisatie die de digitale burgerrechten verdedigt. Premier Rutte is komend seizoen een van de gasten bij Zomergasten. Het nieuwe seizoen van Zomergasten begint op 31 juli. De nieuwe presentator Thomas Erdbrink maakt deze week via Facebook de zes gasten bekend. Hij ontvangt drie vrouwen en drie mannen. De aflevering met Rutte is op zondag 4 september. Het is voor het eerst sinds het begin van het programma in 1988 dat er een premier aanschuift. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen eerst nog droog, met soms wat zon, maar later regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.